Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Rotterdam is een man opgepakt na de Amber Alert-vermissing van een meisje van tien. Hij wordt verdacht van het onttrekken van het meisje aan het bevoegd gezag. Het meisje verdween gistermiddag in Rotterdam-Zuid. Na het Amber Alert werd ze teruggevonden in het huis van de man die nu is opgepakt. Volgens de politie is ze in goede gezondheid terug bij haar familie. Onder druk van de Verenigde Staten heeft Nicaragua tientallen politieke gevangenen vrijgelaten. Het land in Midden-Amerika wordt geleid door de linkse president Ortega... een medestander van de Venezolaanse president Maduro. Die werd door Amerikaanse troepen meegenomen voor berechting in New York. Nicaragua treedt hard op tegen politieke tegenstanders. In Pakistan zijn acht mensen omgekomen bij een gasexplosie op een huwelijksfeest. Onder de doden is ook het pas getrouwde stel. De ontploffing was in een huis in Islamabad waar het feest werd gehouden. Waarschijnlijk ging er iets mis met een gasfles. Door de explosie stortte het huis grotendeels in. Ook vier naastgelegen gebouwen raakten beschadigd. Elf mensen konden levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ze liggen in het ziekenhuis. De Zwitserse schrijver Erich von Däniken is overleden. Eind jaren 60 verscheen zijn klassieker Waren de goden cosmonauten? Volgens von Däniken kregen oude beschavingen hulp van buitenaardse wezens... bijvoorbeeld bij de bouw van de piramides. De beroemde Nazca-lijnen in Peru zouden landingsbanen zijn voor ufo's. Wetenschappers vonden het onzin dat von Däniken overal aliens en ruimteschepen bijhaalde. Erich von Däniken overleed gisteren in een Zwitsers ziekenhuis. Hij was 90 jaar. Het weer bewolkt en droog bij temperaturen van 0 tot min 4. Het KNMI heeft voor vannacht code oranje afgegeven vanwege ijzel. Dat geldt voor het hele land, behalve Zuid-Holland en Zeeland. Morgen bewolkt en wat regen en dan wordt het 3 tot 7 graden.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 Close your eyes and you'll find when the rhythm takes over your mind, we'll be swaying, music playing, dancing easy. Anytime, any place, any anytime, any place, anywhere. There's a magical world we can share. In a new world, me and you, girl, dancing easy.